spoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Turkije zijn duizenden mensen in overheidsdienst ontslagen... omdat ze banden zouden hebben met terreurorganisaties. Volgens de overheid gaat het om ruim 2700 militairen, leraren en ambtenaren. In juli vorig jaar mislukte een staatsgreep tegen de regering van president Erdogan. Volgens hem was die het werk van de Turkse geestelijke Fethullah Gulen... Sinds de mislukte koep zijn al 50.000 Turken gearresteerd en 150.000 ontslagen omdat ze banden met Gulen zouden hebben. In de Filipijnen wordt gevreesd dat alle 37 mensen die nog worden vermist na de brand in een winkelcentrum om het leven zijn gekomen. Zes mensen wisten op tijd weg te komen. De brand brak uit in een meubelwinkel op de derde etage. Voor de mensen die op de vierde in een callcentrum werkten is er geen hoop meer, zeggen de autoriteiten. De Filipijnen kampen ook met de gevolgen van de tropische storm Tembin. De aantallen doden als gevolg van modderlawines en overstromingen lopen sterk uiteen. De ene bron meldt 120 doden en 160 vermisten. De andere bron spreekt over 200 doden. China heeft voor het eerst een vlucht gemaakt met het grootste amfibievliegtuig ter wereld. De AG-600 is door China zelf ontwikkeld en is ongeveer zo groot als een Boeing 737. Het toestel kan landen op het water en op land. De eerste vlucht vanaf een vliegveld aan de Zuid-Chinese zee werd rechtstreeks uitgezonden op de staatstelevisie. China wil de AG-600 gaan gebruiken voor reddingsacties op zee en als blusvliegtuig bij bosbranden. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een zeldzame zwarte neushoorn geboren. Het geslacht is nog niet bekend. Omdat moeder en kind rust nodig hebben, zijn ze alleen via de webcam te zien. Het is pas de tweede keer dat in Nederland een zwarte neushoorn is geboren. De vorige keer was in 1960, ook in Blijdorp. Het weer vandaag grijs met wat lichte regen of motregen, vrij veel wind en het wordt 9 tot 11 graden.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 Got as far as the door. They'd have asked me about don't get around. Morgen, luisteraars, welkom weer bij twee uur lang eh, ZFM Jazz op zondag. Mijn naam is Charles Duiven en eh, de komende twee uur ga ik natuurlijk zorgen dat u je eh, heerlijke muziek krijgt te horen... waarvan ik meteen al de daad bij het woord heb gevoegd. Want uh, Shelby Lynn, dat is toch niet de minste. En heerlijk, heerlijke stem, zo wil ik het zeggen. En, en een prachtig nummer, Don't Get Around Much Anymore. Nou, gelukkig maar dat ik vanmorgen mijn bed uit kon komen voor u. En dat ik wel around ben hier in de studio van ZFM Zandvoort. Good Morning Blues wordt mij toegezongen door Elf Gerald. It's Christmas time, and I wanna see Santa Claus. this time, and I wanna see Santa Claus. Gonna ask him for my baby. Ain't that a real good cause? He was my loving baby, and I. de kerstnacht in. En eh, ja, heel wat mensen natuurlijk uh, kerkbezoek en zo. En eh, samenzang niet te vergeten. Nou, dat gebeurt niet jazzy meestal. Dat is meestal gewoon folklore. rond de kerk of in de kerk. In Haarlem bijvoorbeeld, het Nieuwe vindt het altijd plaats, wat ik weet. Vanavond ook in Bloemendaal, rond het kerkje van Ad van Hielpoort in Bloemendaal, de dorpskerk. Ook uh, eh, eh, lichtjesoptocht met kinderen en zo. En ook samenzang en mensen die uh, ook binnen de kerk hun heil kunnen zoeken bij elkaar en voor elkaar. Dat, vooral dat voor elkaar, dat is natuurlijk belangrijk. Nou, voor u, speciaal luisteraars natuurlijk, muziek ook een beetje in de kerstsfeer. En dan heb ik als volgende nummer gekozen een nummer van Miles Davis. Die kent u vast nog wel, hè? van Zandvoort. Miles Davis, nee, nee, niet van Zandvoort. Maar wel van het wereldtoneel op het gebied van jazzmuziek. Blue Christmas, Miles Davis. Merry Christmas. I hope you have a bright one, but for me it's blue. Blue Christmas. That's the way you see it when you're feeling blue. Blue Xmas. When you're blue at Christmas time, you see right through all the waste, all the sham, all the haste, and plain old bad taste. Sidewalk Santa Clauses are much, much, much too thin. They're wearing fancy rented costumes, false beards, and big fat phony grins. And nearly everybody's standing around holding out their empty hand, or tin cup. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, fill my stocking up all the way up. It's a time when the greedy give a dime to the needy. Blue Christmas, all the paperless and the faulty rock. Blue Xmas, people trading gifts that matter not at all. What I call folly raw, bitter gall. Folly raw. busy addressing 20 zillion Christmas cards. Now, Yuletide is the season to receive and all to give and all to share. But all you December do gooders rush around and rant and rave and loudly blare. Merry Christmas. I hope yours is a bright one, but for me, Ja, wie dit nou weer zong, ja, dat verraadt de titel dan weer niet. Ik heb eh, hem opgedoken natuurlijk via het internet. De nummer Blue Christmas. Blue eh, Christmas wordt een Xmas. Dat werd ook in het liedje gezongen, Xmas. Want Christmas wordt natuurlijk eh, over het algemeen in, in Engeland en in Amerika... kortom, in elk Engelstalige landen aangeduid met een X, grote X en dan mas erachter. Miles Davis. We gaan verder met de Don't Worry, Be Happy... Want eh, daar wil ik u eigenlijk eh, een hart mee onder de riem steken. U moet gewoon niet te veel in de put zitten, maar gewoon eh, blij zijn. Denk nou, die kan me geen fluit schelen. Want dat gebeurt er hier ook op de plaat. Of cd of geluidswagen. Daar wordt ook volop gefloten.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 Ja, met een orkest grotendeels eh, voortgebracht door stemgeluid. Eh, zintuigelijke eh, geluiden, hè, fluiten, er is er één van. Kan je met je, met je lippen doen en een beetje lucht er doorheen blazen ook nog weten de juiste toon te, treffen natuurlijk. Maar dat eh, kon Bobby McFerrin prachtig. Althans, ik weet niet of hij ook gefloten heeft, maar hij heeft dat mooi ingezongen. Don't worry, be happy. We gaan eh, naar verborgen sterretjes. Nou, die in de, in de stal in Bethlehem en zo. Daar zagen de wijzen in het oosten, geloof ik, een ster. Of, meerdere. Ik, ik, ken het verhaal niet eens in detail. Ik heb, ik heb de klok horen luien, maar ik weet niet waar de klepel hangt, om het maar zo te zeggen. Maar in ieder geval, eh, in die stal in Bethlehem, eh, daar werden ook sterren gezien. En de herdertjes die lagen bij nachten, die hadden hun schaapjes geteld. Eh, en de verborgen sterren die je niet ziet, die heb ik voor u meegebracht. En die zingen dan voor u Merry Christmas, baby. Nou, geldt niet alleen voor uw baby, geldt voor allemaal hoor. Merry Christmas, baby. sure they treat me nice. Oh, Gave me a diamond ring for Christmas. And now I'm living in paradise. gelukkig eh, kerstfeest. Ellen want Alice Hall die eh, is eh, denk ik hier verantwoordelijk voor de leadzang bij de Hidden Stars, de verborgen sterretjes. We gaan eventjes de regen in. Dat heb ik vanochtend al gedaan toen ik op weg was hier naartoe. Want het is een druilige weer. Wordt u er ook een beetje weemoedig van? Nou, ik niet hoor. Ik, ik blijf altijd blij. Don't worry, be happy. Dat zei ik net al. Of dat werd net al voor u gezongen. Nee, ik ben, ik ben positief en vrolijk van aard. Uh, en ik eh, verplaats me nu even in gedachten naar de regen van Parijs, Paris in the Rain. Dat doe ik samen met Sarah McKenzie. Pitter patter, didn't matter, sur le Champs-Élysées. Stormy weather, cut us together, a borderless end. beauté les belles étoiles hid in the clouds that night. Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I had raindrops on the rooftops du côté de la rue de la Paix. I had never thought bad weather could feel this way. Now afraid some bright summer's day, again and again, just for one kiss and Paris in the rain. champs say Stormy weather caught us together We aboard a lesson. Seine. Toutes les belles étoiles hid in the clouds that night. Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I heard raindrops on the rooftops to Corte de la Rue de la Paix. I had never thought bad weather could feel this way. Now I'd trade some bright summer's day again and again just for one kiss and Paris just for one kiss just for one kiss and Paris in the rain. Sarah McKenzie, Paris in the Rain. Ja, luisteraars, dan heb ik u zomaar mee naar Parijs. Bedankt, Cheryl. Nou, helemaal geen dank, luisteraars. Graag gedaan, Parijs in de regen. Of hier in de regen, dat is toch wel een verschil. Want als je in Parijs bent, ja, dan zie je toch in ieder geval ook om je heen nog allerlei grote monumenten. Zoals eh, de Champs-Élysées, eh, met de Arc de Triomphe aan het eind. En natuurlijk ook eh, in de buurt het Louvre. Dat mooie museum. En hoor ik eigenlijk een beetje in thuis, gezien mijn leeftijd in het museum. Want eh, ik hoor toch een beetje tot de, de oudere stukken. Eh, maar zo mooi lachen als de Mona Lisa, dat, doe ik niet hoor. Nee, dat, daar begin ik ook niet aan. Ehm, ten aanzien van eh, kerstfeest in zijn algemeenheid, luisteraars. Heeft u meer met de ster van Bethlehem? Of heeft u meer met de Michelinster? Want ja, als ik de supermarkten zo bekijk, die puilen uit van de winkeliers... En eh, van, van het winkelend publiek wat allemaal eh, de mandjes volgooit. En de wagentjes volgooit. Met alles wat natuurlijk... Eh, ja, via de slokdarm in de maag verdwijnt met de kerstdagen. Want er wordt vol opgegeten, gedineerd, gegourmet. En een hoop supermarkten ook allemaal open natuurlijk vandaag en morgen. En zelfs tweede kerstdag ook. Want ja, soms dan ga je gourmetten bijvoorbeeld. En dan kan je dat vlees kan je natuurlijk niet, eh, niet dagen goed houden. Zeker niet als je geen fatsoenlijke koelkast hebt. Dus dan moet je er gewoon op zo'n laatste moment moet je, dat, eh, moet je dat uitzoeken. En er is echt een run op al die uh, diepvriezers in de, winkel, in de winkelcentra. nee, in de, in de supermarkt moet ik zeggen. Diepvriezers in de supermarkt. Die liggen dan vol met van die gourmetpakketten. En dan kan je dan voor één of twee of drie of vier of vijf of tien personen zelfs eh, schotels bestellen. Met allerlei soorten vlees. En eh, dan laten we natuurlijk een stokbrood erbij snijden. Lekker pindasaus erbij. Uh, nou, mayonaise, allerlei sauzen. En dan maar volop bunkeren met de kerst. Nou, dat is de Michelinster. Maar die ster van Bethlehem, die is er ook nog altijd. En die zegt dan weer in al zijn eenvoud... All I want for Christmas is you. The Four Corners. for Christmas is You. En dan dacht u natuurlijk van, dan gaat hij dat plaatje draaien van Mariah Carey. Nee, dit, waren, eh, dit was een hele andere groep. Wat dat vond ik ook wel eens leuk om te doen. En Winter Wonderland, die hebben we natuurlijk twee weken eh, geleden, gehad. En, dan zegt u natuurlijk van, ja, de, de beeld. de beeld komt altijd met weerbericht of... Eh, ja, wat heb je dan weer? Weerplaza weer Plaza en buienradar. En die laat hij die sneeuw nou net twee weken geleden vallen. Wat had het nou leuk geweest als het vanavond zo rond een uur of tien was gaan sneeuwen. En eh, de hele nacht gaan doorsneeuwen. En dan morgenochtend met een dik pak sneeuw de eerste kerstdag wakker worden. Met je kerstontbijtje en dan naar buiten kijken. En dan zo'n mooie witte tapijt zien. Zo'n winterwonderland. Snowbells ring Are you listening?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 Nou, niks buienradar, niks te beeld. Ik zorg er gewoon voor mijn winterwonderland. Persoonlijk voor u hier op deze mooie zondag, de 23, 24 september alweer. De dag voor kerst, de dag eh, dat wij eh, langzaam maar zeker toeleven naar de kerstavond en de kerstnacht. En eh, eh, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik, ik, ga het nog maar weer eens een keer opnieuw zeggen. Ik wens u allemaal vast eh, hele fijne kerstdagen. En eh, straks natuurlijk ook een hele gelukkig nieuw jaar. Uh, Louis Armstrong, die heeft ook natuurlijk jazzmuziek gemaakt toen hij nog leefde. En dat klonk dan ongeveer zo. Is that you, Santa Claus? Just a Christmas sharing but I was because Hang in the stocking, I can hear them knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out on my clacking jaw. Who's there? Who is it? Uh, stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Cold winds are hollering. Would that be right? My legs feel like stars. Yeah, my, my, oh, you, my. Kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? knocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? I said, who's there? Who is it? uh, uh you stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? please, uh, please, I to my knees. that's you. I can't God. Ja, dat moet hem geweest zijn. Ja, dat gaan we niet doen. We gaan geen eh, Driving Home for Christmas draaien. Dat gaan we niet doen, want die komt al zo vaak voorbij deze dagen. Wat gaan we dan wel doen? Nou, ik ga een, eh, nummertje draaien voor, eh, eh, of, van Vanessa Williams en Bobby Goldwell. En die zeggen dat het koud buiten is. Het viel wel mee vanmorgen hoor. Het was druilig en het was nat. Maar koud was het niet echt. Maar goed, Vanessa Williams die denkt daar kennelijk anders over. Baby, it's cold outside. while longer, baby. Sonny Rollins met de eh, Sint Thomas. U bent altijd nog afgestemd, luisteraars, op ZFM, Zandvoort. En eh, u luistert naar het programma eh, Zandvoort Jazz. Wat al meer dan 25 jaar ja, de eter vult op de zondagochtend tussen 10 en 12 uur. En dat wordt dan gemaakt door mijzelf, Charles Duiven, maar ook door vele collega's. Zoals Auko Beuving en anderen die allemaal verantwoordelijk zijn om de beurt om zo'n heerlijk programma voor u te maken. Maar ik ga eventjes terug naar de jaren, eind jaren 50. Eh, de huiskamer van mijn ouders. En daar klonken heel andere kerstliedjes. En ik ga toch eventjes melancholisch worden nu. En dat doe ik dan met Dean Martin. En die heeft eh, voor kerst zijn zilveren belletjes meegenomen.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 Ring a ling. Hear them ring. Soon it'll be Christmas Day. as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crash, see the kids bunch. This is Santa's big scene, And above all this bustle you hear Silver bells Silver bells Silver bells, Silver bells. It's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. luisteraars. met Street Life, natuurlijk eh, Randy Crawford, wat er al kent. Ga ik eruit, want de, eh, eh, de klok is onverbiddelijk. het nieuws van 11 uur komt zo voorbij. Dus tot de andere kant van het nieuws. en stuur u allemaal fijne dag.